Mark Hokker met het NOS Journaal. Inwoners van Sint Maarten zeggen dat op het eiland veel wordt geplunderd door gewapende bendes. Mannen met grote messen trekken van kantoor tot kantoor om te kijken wat er te halen valt. Correspondent Dick Draaier, die vandaag met militairen op Sint Maarten was, spreekt ook van een onveilige situatie. Zomaar de auto uit kan niet, daarvoor is het te gevaarlijk, zei hij. President Poetin heeft de technologie-sector in zijn land gewaarschuwd alle buitenlandse software de deur uit te doen. Ondernemingen die dat negeren hoeven niet langer te rekenen op opdrachten van de Russische overheid. Volgens Poetin komt de veiligheid anders in het geding. Hij zegt dat Rusland het zich niet kan veroorloven dat in het buitenland iemand op een knop drukt en in Rusland alles tot stilstand komt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met het vrijmaken van ruim 15 miljard dollar voor hulp aan Texas na de verwoestende storm Harvey. Het gaat om een eerste stap voor de wederopbouw van het getroffen deel van Texas is naar schatting een bedrag van 100 miljard dollar nodig. In Frankrijk wordt zondag gedemonstreerd tegen de nieuwe antiterreurwet. Onder meer in Straatsburg, Parijs en Nice gaan mensen de straat op. De tegenstanders van de nieuwe wet vinden dat de vrijheid van burgers te ver wordt ingeperkt. Zo mag iemand worden vastgehouden zonder tussenkomst van een rechter. In Brussel heeft vorig jaar een vervalst werk van Piet Mondriaan gehangen. Het schilderij was daar voor drie maanden heen gegaan, schrijft NRC Handelsblad. Kunstkenners dachten dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren was gegaan. Een kunsthistoricus vergeleek het doek met oude foto's en kwam erachter dat het een vervalsing was. Zo hadden de lijnen een andere dikte en stond de handtekening van Mondriaan op de verkeerde plek. Het weer. Buien, al wordt het vannacht in het binnenland vaker droog. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen overdag opnieuw buien. In de middag wordt het vanuit het westen meest droog en klaart het op. Het wordt rond de 17 graden.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 I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not up, up, up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out, I promise.